uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Twee agrarische actiestichtingen dreigen het ministerie van Landbouw met een kort geding... als niet voor morgenmiddag openbaar wordt gemaakt... wat de onderbouwing is van de veevoermaatregel, stappen ze naar de rechter. Minister Schouten wil een limiet aan de hoeveelheid eiwit in krachtvoer... maar volgens de stichtingen kloppen haar berekeningen niet. Daarom willen ze de gegevens inzien waarop die berekeningen zijn gebaseerd. Zo'n 90 Nederlandse en Vlaamse wetenschappers, politici en journalisten... hebben een manifest geschreven waarin ze zich keren tegen wat zij noemen de afrekencultuur. Ze stellen dat groepen zoals Black Lives Matter verdeeldheid zaaien in de maatschappij. Onder de ondertekenaars zijn Thierry Baudet, Ayan Hirsi Ali, Richard de Mos en Paul Cliteur. Ze betogen dat het vrije woord onder druk staat door het intimiderende optreden van radicale activisten. In het eerste half jaar is het aantal gestolen personenauto's in Nederland met meer dan 9% gedaald. Er werden bijna 3800 auto's gestolen. Wel steeg in de eerste maanden van dit jaar, in de eerste zes maanden van dit jaar, de diefstal van bedrijfswagens juist fors. Er werden er bijna 850 gestolen tegen 650 een jaar eerder. Bij het Koninklijk Paleis in Madrid zijn vanochtend de Spaanse coronaslachtoffers herdacht. Koning Felipe uitte zijn medeleven aan de families van de ruim 28.000 overleden mensen en prees de zorgmedewerkers. Er werd een minuut stilte gehouden en daarna was er een lang applaus. Behalve honderden zorgverleners en nabestaanden van coronapatiënten... was er ook een hoge delegatie uit Brussel. Onder meer commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Stoltenberg... woonden de plechtigheid in Madrid bij. Het weer nog bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag klaart het langzaam op, maar de temperatuur blijft steken op 18 graden. Morgen breekt de zon af en toe door en dan blijft het vrijwel droog. Het is dan ook wat warmer met 19 tot 22 graden.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. live. Dit is ZFM. wishing you were so many days. Now I'm feeling brave enough, I wanna ask you, can I take you out? Hear what you say? I'll be throwing pebbles out at your window, so make sure that you're ready when I call. girl I've ever 16 juli. Goedemorgen Zandvoort. Mijn naam is Walter Stans, ik ben tot 12 uur bij je met Dit is Zettelsen. Live. En veel muziek. En straks om kwart over 11. Jaap Kopen. He He comes alive at midnight.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 Dit is Verline met Alleen. En dat is de plaat die Jaap en ik eigenlijk continu hier op ZFM draaien. Omdat het gewoon zo goed is. Ik ga hem bellen. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Ik kan niet zo zijn zoals het hoort.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 Alles hapert, alles zwart. Celine met Alleen. En dat is echt zo'n plaat die dan s'avonds in Alternative FM hoort. En eh, ja, dat is toevallig vanavond weer. En laat ik nou toevallig de presentator daarvan onder de knop hebben. Jaap Koper, goedemorgen. Dat is allemaal heel toevallig. Ja, heel toevallig hoe dat allemaal gaat. Ja, en ook heel toevallig dat we Verliezen weer eh, op de lijst hebben staan. Ja, eh, ja, ja, ja, ja, ja. ik denk, ik denk dat, we, dat we er nog wel even mee doorgaan. want ook vanavond staat hij op het lijstje. Heel goed, heel goed. We draaien hem tot iedereen hem kent. Ja, nou ja, of dat eh, ooit nog zal gaan gebeuren, dat uh, waag ik. Ja, we draaien hem totdat iedereen hem kent. goed. <laughs> Hm. Eh, goed. goed. Vanavond weer een Alternative FM. Vorige week had je live optreden hier in de studio. Wat ga je vanavond doen? vanavond eh, zit, daar, eh, zit er geen live eh, dingen in. Dat stellen we uit weer tot volgende week. Want volgende week is er wel weer een live sessie. En de week daarop ook. Dus, dus, dus het is even rustig nou dat, op dat gebied. Maar ik heb net op Facebook gekeken. Je hebt een vol programma weer. Ja, want ze kwamen weer toch weer met een aantal dingen aanzetten. En ik, ik, moest ook nog even benen maken. Want mhm. dat Haag, ja, is een Haagse, een behaagd beentje. Daar heb ik een beetje zwak voor. I am Lotus. Dat, okay. Eh, die, die jongens hier met een paar weken geleden bij ons in de uitzending uh, verteld over een, uh, een dakoptreden. Dat mhm. waren de Rotterdamse dakdagen. Dan ja. kon je dus als, als band zijnde, had je dan een alternatief om ergens bovenop een dak van een hoog Rotterdams gebouw te gaan staan. Nou je in ieder geval veel afstand. Ja, maar goed, daar wordt dan eventjes iets, uh, wordt er een eh, clip bij geschoten. En, eh, ja, en ze, hebben, ze hadden nog iets, iets liggen waarvan ze denken, nou, dat, dat, dat willen we nog wel nog een keer gaan uitbrengen. Nou, dat gaat morgen gebeuren. En ik heb die single, die heb ik vandaag in handen. Dus en morgen komt die online te staan. Dus vanavond is die te horen. Dus, maar belangrijk, is die goed? dat is een primeur. 37 eh, Degrees komt met een eh, nieuwe single. Ja, maar jij geeft geen antwoord, Jaap. Die, die single, jij hebt hem al. En je wil er niks over vertellen. En hij gaat morgen pas. En je gaat hem vanavond als primeur dus- draaien. Maar is die goed? Eh, is hij goed? Ja, hij, hij is... Eh, ja, ik weet het niet. Moet, moet, je, <laughs> moet je maar luisteren. <laughs> ja, dat is heel simpel. maar, goed, ik, wou, ik nog even verder gaan. Eh, ja hoor, de, niet de 3 degrees, maar de 37 degrees. Ja, de, de, nou, zo, zijn de temperaturen niet. Maar als die temperaturen zo hoog zijn, dan vraag ik me ook af... in wat voor opzicht de mensen nog het hoofd koel kunnen houden. Maar goed, eh, zij hebben ook een nieuwe single. Eh, eh, ik ga praten met Tessa Lamers. Wie is dat? Dat is de dame achter Lacet. Okay. Die hebben vorige week best een heel leuk optreden gedaan in het patronaat in Haarlem. ik was net te laat om, om het live mee te pikken. Maar ik kon, ze zetten hem gelijk eigenlijk online. Dus ik had in het tweede uur had ik al, had ik al iets van, van Tessa gedraaid in Alternative FM. Ja, wat goed. maar zij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Dus is wel een aanleiding om even te gaan praten. Eh, gisteren, ja, dat is opgenomen en het plannetje viel volkomen in het water. Want mhm. ik eh, had eh, de bedoeling om, om Ethan Huis te interviewen tussen twee nummers waar hij eigenlijk bij betrokken is. Ja. Het eerste was een koffer van Dandelion, Rosemary Gold, heet Rosemary Gold moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en nou, toen wilde ik hem bellen. Eh, eh, ja, weg, weg. Ik, eh, ik hoorde het, weg, dus- voicemails, dus- ja. Ja, dus dat ging door het putje heen. En toen heb ik gelijk meteen die, die single van hem gedraaid. En daarna heb ik hem pas gebeld. Maar de audio heb ik bewaard. En het grappige is dat hij aan het eind van het gesprek zegt... ja, maar je kan het nu eh, er wel in monteren. Dus vanavond doen we het eh, gewoon Zoals het hoort. over. <laughs> nu gaat het wel goed. Dus, dus, dus dat, eh, dat is om half tien. Okay. dan, zit, ja, dan is er nog iets bijzonders. er is nog een, een, ja, een muzikant uit Rotterdam. Hij komt oorspronkelijk uit Amsterdam. dat is, de man heet Julien Grouten. is, is eigenlijk de man achter Kid Harlequin. is een eh, een beetje een snoeiharde band is het. Ja, maar die had eh, van de week eh, een, statusmelding op, op Facebook neergezet. Van ja, laten we ons als muzikanten nou steeds wegzetten als linkse hobbyisten. Hij was er mhm. nogal erg pissig over. Mhm. dus, dus ik heb daar om besloten om A politics van hem te draaien. Van okay. Kim Hardikin. met dat verhaal wat ik je dus nu net verteld ja. erbij te vertellen. Dus dat gaat vanavond gebeuren. Dus die, die, zit, die zit er ook in. Leuk vol programma weer, Ja, ja, ja. en eh, ook nieuwe dingen. Dat, eh, dat vind ik altijd eh, leuk als er ook nieuwe dingen in zitten. Dus, en volgende week, ja, dan hebben we weer een, een muzikante dit keer in de studio. Oké, nou hartstikke goed. Ja, dankjewel. Vanavond tussen 8 en 10. En het mhm. wordt nog steeds op maandag gehaald, hè? Volgens mij wel. Als er eh, niks, eh, geen gekke dingen zijn, eh, wordt dat gewoon maandag We gaan in ieder geval vanavond luisteren. Ik ga een, totaal andere plaat draaien. De Mo met Fred steur. Ja. Ook een leuke plaat. Ja, leuk hè? Ja. Goed. Fijn dag Jaap. Dankjewel wel weer. Succes. schrijven als de enige manier. We leven voor de vorm als een vorm van therapie. Of momenten die we hebben, gevangen in een beat. Ze vallen op een plek als ik rap om de hoop te kunnen plaatsen. Vlak bij mijn verdriet. Hoe zou het zijn als ik dat niet had gehad? Hoe zou het zijn zonder krabbels op een blad? Ik volg de muziek zodat we doorgaan. Op de route onderweg naar de kern van mijn hart. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd? En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang de weg kwijt. Dus ik vraag, ga je mee? Of vergeten we de tijd? Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven erop kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon schepen varen. zo honderd liedjes verder, de meeste voor mezelf en een paar voor een ander. Nog een shout naar Dre Hazes. Hoe zou het zijn als ik hier niet was geweest zonder woorden om te delen als de spiegel van de geest? Het leven is te mooi om niet te vieren, maar zonder de muziek is maar een tiende van je feest. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag aan je mee, dan vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon is te laat om nog stil te staan Ja we dansen dus op, op Zodat het leven erop kan gaan Ja we dansen dus op, op Het is te laat om nog stil te staan Ja we dansen dus op, op Zodat het leven erop kan gaan En Als ik wist wat ik denk, Dus ik vraag, ga je mee? Ga je mee? Ga je vergeten we de tijd? Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om al stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om al stil te staan. Ja, we dansen de zon dansen dus op, op, zodat het leven op kan gaan. Ja, we dansen dus op, op, op, op kan gaan, op kan gaan. Ja, we dansen de zon. Ja, we dansen de zon. Ja, we dansen de zon. op. Digidex, we dansen de zon op en daarvoor hoor je De Mo en daarvoor hoor je Jaap Kopen met het programma voor Alternative FM vanavond. Ja, en er komt er net een bericht binnen dat eh, niet alleen het beeld van Marlene Scherps... en ook niet eh, de Meermin in Haarlem, maar nu ook een ander beeld in, eh, in gestolen is. het gaat om de vogelaren in, in Heemstede. Dus er is een, een, ja, een, een beeldenroof gaande hier in de, in de regio. En ja, heel vervelend allemaal. Goed, ehm, bij Jaap allemaal nieuwe muziek. Eh, ik heb ook een nieuwe plaat. Wel een plaat die je niet bij Jaap zult horen, denk ik. Eh, de nieuwe Caro Emmerhalt. Die is een, die is een week oud. Maar hij is, hij is leuk en hij klinkt net als vroeger. Caro Emerald hier bij ZFM, waar het precies half twaalf is. Ja, en half twaalf op donderdagochtend. Tijd voor Jazz is niet eng. Ja, altijd rond de klok van half twaalf probeer ik toch even het jazzprogramma in het weekend onder de aandacht te brengen. We hebben hier drie uur lang jazz op, eh, op zondag. Van, eh, van 10 tot 1. En dat is echt een leuk programma. En dat is een heel team. En eh, elke week wisselt dat. En eh, er zitten er verschillende presentatoren. En die hebben ook elk hun eigen smaak. En dat is heel afwisselend. Ik vind het een leuk programma. En ja, jazz is gewoon helemaal niet eng. En om dat te bewijzen neem ik altijd een plaatje mee. En, een beetje toegankelijke. En dit is vandaag zeker Gregory Porter in Fashion. a leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion But i find myself obsessed With how you dress And whom you see when you're without me Fiddle daddle do do bando bom dum Fiddle baddle bom bom bom dum we're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flare, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your skin. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion, and I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion. No longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Bottom, boom, bum bum bum bum bum bum bum bum. Fadon, badon, ba bom, bom, bom, bom, bom. Fadon, bom, bom, bom, bom. Fadon, fadon, bom, bom, dom. fa fadon, bom, bom, fa bom. Fadon, fadon, fadon, bom, bom, bom, bom, dom, fa dom. Fadon, fadon, Fadum, fadum, fadum, fom, fom, fom, fom, fom, fom, fom, ZFM Jazz. Elke keer als ik de biertjes draai, komt de zon door. Ook nu, de zon schijnt boven Zandvoort. Heerlijk. Ja, en dan eh, ook weer een andere bijzondere dag. Want eh, ja, de, de, de veer IJmuiden-Newcastle eh, die, die vaart weer. En haar was er als de kippen bij vanochtend om een interview te doen... met de eerste mensen die aan boord gingen. En die vinden dat best spannend. En ik zal het even laten horen. Het is een leuk, leuk item is natuurlijk een beetje spannend, want ja, we zijn proef krijgen van heel die boot. Dus ja, ik hoop dat de bemanning een beetje weet wat ze moeten doen. <laughs> Het klassieke schouwspel in Muiden is na vier maanden weer in ere hersteld. Vanmiddag stapten enkele honderden passagiers aan boord van de King Seaways. En daarmee is de lijndienst Muiden-Newcastle terug van weg geweest. Eindelijk, ja. Na eh, vier maanden stilgestaan te hebben richting Schotland eh, gaan we nu eh, vandaag weer van start met de DFTS-ferry richting Newcastle. Ik ga vanavond mee, natuurlijk. Ik wil de eerste afvaart absoluut niet missen. Nee, helemaal fantastisch. Ja. De Deense rederij heeft vele maatregelen moeten treffen om de kans op een coronabesmetting zo klein mogelijk te houden. Zo kunnen er voorlopig maximaal 600 passagiers aan boord in plaats van 1200. En wordt het eten op het schip alleen nog uitgeserveerd. Door het personeel waarvan het nog even spannend was of ze allemaal wel op tijd in Nederland zouden zijn. Ja, het was een enorme uitdaging. We hebben eh, iets van tien nationaliteiten. Maar ons personeel, de bars en de restaurant, dat zijn mensen uit eh, Manila, de Filipijnen. En eh, dat was heel lastig om die hier te krijgen met de visa en met vluchten en dergelijke. Maar we hebben heel veel goede samenwerking gehad van de, van de autoriteiten. Met name ook van de ambassade, Nederlandse ambassade in Manila. En die hebben er gewoon voor gezorgd dat wij vorige week al onze crew hier konden verwelkomen. Dus dat is geweldig. Want de bedoeling was dat we in de meivakantie ehm, ja, met deze boot zouden gaan. Um, omdat we, ja, we gaan er voor een jaar gaan we naar, eh, naar, naar, eh, naar Schotland. En ja, dat was eigenlijk dit, dit, onze, dit zou eigenlijk onze tweede overtocht zijn. Maar ja, er kan wat tussen. Jan van Oostveen uit Velzenbroek pindelt zo'n 30 keer per jaar met zijn truc naar Schotland. Eindelijk kan hij gewoon weer opstappen in Amuiden. Enorm belang dus dat hij weer opstart. Ja, zeker. Want eh, als je nu ziet hoe rustig het hier is. En eh, in het verleden was het heel erg druk. Er stond hier de hele kade stond vol met, eh, met vrachtwagens, met passagiers. Ja, en ook hier de lokale ondernemers hebben daar hun profijt van. Ja, dat hebben ze de afgelopen eh, paar maanden toch wel moeten missen. Ja, de conclusie is natuurlijk dat A, dat ik super blij ben dat we weer gaan beginnen. Maar aan de andere kant ook wel een beetje bang ben van hoe het er zo meteen uit gaat zien. Kijk, deze schepen zijn gebouwd op 1200 passagiers en op een bepaalde capaciteit qua passagiers. En als we nu dat maar voor de helft kunnen hebben, zullen we toch een manier moeten vinden om het toch winstgevend te houden voor ons. Dus we zullen dat moeten gaan uitproberen nu. Van eh, hoe kunnen we de juiste passagiers aan boord krijgen die uiteindelijk ook het meeste betalen voor hun ticket. Uh, vracht uh, moet, moet weer aan gaan trekken, want dat is ook nog een dingetje. Dus uiteindelijk zullen we moeten gaan zien de komende weken, maanden hoe het eruit gaat zien. Eh, maar ik ben positief gestemd. And we Heart En daarvoor hoor je het feestelijke dag hier in IJmuiden. Voor eh, ja, dat die veer dus weer, uh, weer gaat.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 dat was hem nou helemaal Jonathan Jeremiah... met compleet orkest en alles erbij. Oh, Rosario, prachtig. Ja, dan heb ik eh, inderdaad op vrijdagavond ook een, een, een eigen ander programma... een beetje het weekend in. En ik heb de afgelopen week ook verteld over die geweldige film van Spike Lee... Uh, daar Five Bloods. En ik heb ook muziek gedraaid uit die film. En dat is alleen maar Marvin Gaye en, en, en dat soort dingen. Maar die Spike Lee, die heeft dus heel veel films gemaakt. En die in 1996 heeft hij een film gemaakt, Girl Six. En die film beetje geflopt, niet zo bijzonder. Maar de muziek van die film, gemaakt door Prince, die is echt heel erg goed. to the level film Girl 6, muziek door Prince, geregisseerd door Spike Lee. Ja, best wel een leuke film, maar vooral die muziek. Eh, heel veel lekkere onbekende Prince-nummers. Goed, het is uh, 11.54, uh, nog 6 minuten. En dan zit het erop voor vandaag. Morgenochtend dus dat drie uur lang durende toeristenprogramma... met Jabe Maya Funderkotter. is echt een leuk programma. In vijf talen vertellen zij hier over Zandvoort en wat je allemaal kunt doen... Dan smiddags ehm, om vijf uur ben ik er zelf weer. Ik eh, doe het dan samen met Liefst uit Zandvoort. En uh, wij vertellen ook, ook inderdaad over eh, de activiteiten in Zandvoort. Een beetje de last minute dingen. Waar nog kaarten zijn of wat er nog te doen is. En dan is er het weekend. En dan heb je gewoon weer het normale ritme van Zandvoort. Hier bij ZFM. En dat is dan Goedemorgen Zandvoort, Toebak, Albert-Jan en Rob Harms. Middags weer. Dus je kunt helemaal je lol op bij, Zand, bij ZFM Zandvoort. En Leon zei het dus al. Heb je zin om mee te doen? Geef je dan op. Word vrijwilliger hier bij ZFM Zandvoort. Dat kan al vanaf twee uurtjes per week. En eh, we zoeken technici. We zoeken mensen die eh, onderhoud doen. We hebben mensen nodig als programmamaker. We hebben mensen nodig voor de redactie. Dus eh, genoeg te doen hier bij ZFM. En ja, Leon zegt het al. Er zijn zoveel mensen die ons liken en die met ons meeleven op Facebook en alle socials. Daar moeten toch ook mensen bij zijn die gewoon mee willen doen hier achter de tafel, achter de microfoon hier bij ZFM. Goed, mijn tijd zit erop. Ik laat jullie achter met uh, eh, Mace featuring Frankie Beverly, The Changing Times.